Michel Koenen met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn geschrokken door het nieuws van Trouw en Nieuwsuur. Die melden dat Nederland logistieke steun heeft verleend aan een groepering in Syrië... die door het OM is bestempeld als terroristisch. Vorig jaar kreeg de groep in het geheim uniformen en pick-up trucks. Het was bedoeld als steun van de opstand tegen de Syrische president Assad. En Buitenlandse Zaken beweerde altijd dat Nederland alleen gematigde groeperingen in Syrië steunde. D66 noemt het nieuws schrikbarend. Het CDA wil zo snel mogelijk een debat... en ook de SP vindt dat minister Blok weer iets heeft uit te leggen. De man die afgelopen middag in een woning in het centrum van Utrecht door de politie werd neergeschoten, negeerde waarschuwingsschoten. De man bedreigde iemand met een mes. En toen hij met het mes bleef zwaaien, schoot de politie de man in zijn been. Hij ligt in het ziekenhuis. En wie de man heeft bedreigd en waarom hij dat deed, is nog niet duidelijk. Kunstenaar Co Westerik is overleden. Zijn familie zegt tegen persbureau ANP dat hij al langer ziek was. Westerik kreeg diverse prijzen voor zijn teken- en schilderwerk. Tijdens zijn carrière schilderde hij ruim 200 olieverfschilderijen. snijden aan gras is het bekendste werk. Daarin snijdt een vinger zich aan een graspriet. In de jaren 70 gingen reproducties van het werk in de trein. Na klachten werden ze uiteindelijk verwijderd. Co Westerik was 94 jaar. En de sloop van het CNA-gebouw in Eindhoven is stilgelegd... na het verschijnen van een filmpje waarop is te zien dat een van de slopers... aan het werk is in een graafmachine die aan een hijskraan hangt. De man heeft ook nog eens geen helm op. FNV Bouwen en Wonen zegt dat het crisis is bij het aannemersbedrijf... dat verantwoordelijk is voor de sloopwerkzaamheden. Verschillende instanties doen onderzoek naar de situatie. Het weer nog op de meeste plaatsen bewolkt. Vannacht een graad of 15. Morgen dan maximaal 25 graden in het zuiden. In het noorden een paar graden koeler.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 Billy Yates is genoegzaam bekend. In Loving 30 krijgt hij steun van het duo More and More. to go shopping and for me to hold your purse. While you try on a bunch of dresses, hun, I can't think of nothing worse. But that's okay. Yeah, that's alright. And we'll meet in the middle again tonight. Well, honey, you go your way. Baby, I'll go mine. But I'll meet you back at a little old shack right about half past nine. without each other. And I like it when you act flirty. Come on, talk a little dirty. I'll see you right back here in Love at 30. Well, you want to try a new restaurant? Please don't make me go. Charge you for a plate of snails called escargot. And you want me to go fishing learn to bait a hook when there's Captain D's right down the street and it's already cooked. But that's okay. discovered we can't love without each other. And I like it when you act flirty. Come on, talk a little dirty. I'll see you right back here in love. each other. And I like it when you act flirty. Come on, talk a little dirty. I'll see you right back here in love at 30. You really like it when I act flirty? Oh, yeah, I love it when you talk dirty. <laughs> I'll see you right back here Ook in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand en de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. I Washed My Face in the Morning Dew. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. De afgelopen week heb ik Dancing Shadows diverse malen beluisterd en het verveelt geen moment. Integendeel zelfs, het wordt steeds mooier. Songs als Suki en het fraaie Paris to Austin en Last Train to Saintsville zijn prachtige voorbeelden van Martha's talent. De lapsteel komt uitgebreid aan bod in West Virginia in My Bones. Virginia in De meeste countryliefhebbers kennen Lacey J. Dalton wel. Zij was ook ooit te gast in Caro's Country Time. Aan dat programma denk ik nog regelmatig met weemoed terug en ik mis het nog steeds. Vandaag twee wat onbekendere songs, Walk That Line en Lightning Strikes a Good Man van Lacey.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 say you don't enjoy it, but it beats a steady job. You never cared for romance, you thought you never would. But lightning strike a bad man easy as good. Lightning strike a good man, a doctor or a priest. Lightning strike a bad man, knock him to his knees. Make a very sad man of anyone who ain't. You're not safe if you're a winner sinner or a saint. Lightning strike a woman easy as a man. Don't matter if you're young or old, it gets you if it can. So if you're here on thunder, get back inside the house. Batten down your hatches and button up your blouse. Add up what you're gonna get, it's everything you lose. Cause there's lightning in the sky, and it's looking right at you. a good man, a doctor or a priest. Lightning strike a bad man, knock him to his knees. Make a very sad man of anyone who ain't. You're not safe if you're a winner, a sinner or a saint. A lightning strike a woman, easy as a man. Don't matter if you're young or old, get you if it can. So if you're hearing thunder, get back inside the house. That and that down your hatches, button up your blouse. Add up what you're gonna get, it's everything you lose, cause there's lightning in the sky. And it's looking right at you. Hey, right at you. Hey, look out. You know, lightning ain't going know to strike twice in the same place, so watch your step, boy. De tegenwoordige Los Angeles wonende Rod Milencon is opgegroeid in het diepe zuiden van Louisiana. En in dat diepe zuiden deed hij de inspiratie op voor deze fraaie en intrigerende song, Mary Lou. Sadie is een inspirerende muzikale samenwerking die enkele van de beste dames bluegrass muzici samenbrengt die ooit hebben bestaan. Aldus Alison Kruis. Dat maakt nieuwsgierig. Eens luisteren hoe zij het ervan afbrengen met een cover van Tom T. Hall's I Washed My Face in the Morning Dew. De cover van deze week. Danig onder de indruk van de vorige song en mag de volgende klasbak Mary Gauthier alweer aankondigen met The War After The War. Who's gonna care for the ones who care for the ones who went to war? There's landmines in the living room and eggshells on presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Black and White Night van Roy Orbison wordt beschouwd als een van de beste rock'n'roll concerten uit de geschiedenis. Dit unieke televisieoptreden uit 1987 is voor zijn 30-jarige bestaan helemaal opgepoetst en aangevuld met bonusmateriaal. Dream Baby is de eerste song die scherp staat. Ook Running Scared en Oh Pretty Woman komen nog aan bod. info at crossroadsmusic.nl verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Nog zo'n grote naam, John Hyatt met Cry To Me. Deze song in een nieuw jasje is terug te vinden op Johns nieuwe album dat in oktober verschijnt. else is done with underhanded dealings. When all you ever wanted was a place to start. them to make their dreams gezegd dat de Canadese Madeline Merlo beïnvloed is door klassieke country acts zoals Johnny Cash en Patsy Cline. Maar ook door R&B, grootheden Etta James en Billie Holiday. Als ik Neon Love hoor, zet ik daar echte grote vraagtekens bij. There's a long line up down the street outside. They come rolling up in the daddy's ride like they just got paid. with valet. No room at the bar, you can barely move. People getting bottle service in the corner booth, sipping 1K champagne. Must be somebody. Getipt voor de top. Hun materiaal wordt omschreven als country pop. De Ashley Sisters zijn afkomstig uit Canada en met Reckless doen ze een gooi naar een toppositie. Waarschijnlijk maken ze daarop meer kans dan Colter Wall, eveneens afkomstig uit Canada. Hij heeft het prachtige Saskatchewan 1881 op single uitgebracht. Dit is het echte werk. feel it in my bones. i on the highway. is where it feels like home, and my heart's racing. a 100 miles an hour. I'm ready. I take my chances. Cause it turns out. my door. You got my wheat and canola seed. You're asking me for more. You better fly for I produce my 44. I'm just a prairie boy, never meant none no harm. Spend my days making wages out on Martin's farm be stern, boys. gonna twist my arm. It's so damn cold out here will cut you half in two. I ain't kidding now. My old plow is frozen to my mule. I've been living off ice cold rainbow stew. Don't be picking fights with no melanites. Don't be raising cane while they're planting grain and working through the night. Gonna let you know if you ain't acting right. So, Mr. Toronto man, from my door. Got my wheat and canola seed. You're asking me for more. Better fly for I produce my 44. Better fly for I produce my 44. Ik ben er van tussen, maar niet voor lang, want volgende week ben ik er weer. De Paul Family benadrukt het einde van deze aflevering met I'll Be Gone Gone Gone. Tot volgende week. Dag. As I ever watch and pray for the dawning of the day, I'll be going to a land so bright and fair. All my loved ones I will see at the glorious jubilee, and they'll be waiting till I get there. Before long, I'll be going home and a moment. I'm gonna leave this ground. All gone, gone, gone, gone, going home in the trumpet sound. sin, and I'll be going up to meet him in the air. And forever I will be walking by the crystal sea, hand in hand with my Savior there. Before long I'll be going home and lonely. I'm gonna leave this ground.